Eddie van met het NOS-journaal. In het stadion van vlak voor het begin van een wedstrijd in de Premier League... een verdacht pakketje gevonden. Dat melden Engelse media. De toeschouwers die al in het stadion waren moesten het stadion verlaten. De wedstrijd is vanwege de dreiging afgelast. De protesten tegen de bruinkoolcentrale in de Duitse regio Lausitz zijn afgelopen. De betogers begonnen afgelopen vrijdag. Ze bezetten de rails waarover de bruinkool wordt aangevoerd... waar de energiecentrale op wordt gestookt. De activisten zeggen dat ze zijn gestopt omdat hun politieke doelen zijn bereikt. Ze willen dat er een einde komt aan het gebruik van fossiele brandstoffen. De actievoerders waren vandaag naar eigen zeggen met zo'n 3500 man op de been. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Spanje gewonnen en daarmee schrijft hij geschiedenis. Verstappen is de eerste Nederlander die een Formule 1 race wint en hij is met 18 jaar ook de jongste winnaar ooit. In zijn debuut bij Red Bull bleef Verstappen Kimi Raikkonen nipt voor. Eerder vandaag hadden de twee favorieten van het Mercedes-team elkaar al van de baan gereden. De gevangenen in België hebben opnieuw een kort geding aangespannen tegen de staat. Volgens hun advocaat worden de rechten van de gedetineerden geschonden door de staking van hun bewakers. De gevangenen zeggen dat ze daardoor amper kunnen douchen en dat ze geen schone kleren meer hebben. Eerder klaagden al 40 gedetineerden uit andere Belgische gevangenissen de staat aan en zij kregen gelijk van de rechter. FC Utrecht en Heracles spelen komende week tegen elkaar in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Utrecht won met 5-2 van PEC Zwolle en eerder vandaag versloeg Heracles FC Groningen naar verlenging met 5-1.